kì Wanna, wanna, wanna, ik was in mooi Hawaii. zilveren baai. winnie wini, wini, wini, wanna wanna wanna wanna. opeens kwam jij voorbij. Winnie, winnie, winnie, wini, wanna wanna wanna wanna. en lachte tegen mij. Hallo, hey, wij dansten daar de tamoré. Ik vroeg haar, ga je met me mee? ver over zee. Maar oh wee, daar kwam een grote Hawaiian. Die is er met mijn lieve schat van doorgegaan. Winnie, winnie, winnie, winnie, wana, wana, wana, was toch zo reuze fijn. wanna wanna op op Hawaii te zijn. Winnie, winnie, winnie, winnie, wanna wanna wanna, het bleek een sprookjesnacht. Winnie, winnie, winnie, winnie, wanna wanna wanna wanna, dat had ik nooit verwacht. Hallo, hey, wij dansten daar de tamaree je met me mee, ver over zee. Maar oh daar kwam een grote Hawaiian, die is er met mijn lieve schat van doorgegaan. വന്ന വന്ന പിന്നെ വിന്നി വിന്നി വിന്നി വന വന്ന വന്ന വന്ന